Het gaat om de kipfilet met de smaken classic, kruiden en pikant. In Nederland worden elk jaar ongeveer 60 mensen ziek van de listeria-bacterie. Een deel van hen overleeft dat niet. De familie van het omgekomen fotomodel Ivana Smit is blij dat het Openbaar Ministerie een oriënterend onderzoek is begonnen naar haar dood. Het meisje van 19 kwam begin december in Maleisië om na een val van een balkon. Volgens de Maleisische overheid was Ivana's dood een ongeluk. Maar aan die officiële lezing wordt getwijfeld. Het OM heeft voor het oriënterende onderzoek het autopsierapport uit Maleisië opgevraagd en gekregen. Kjeld Nuis en Koen Verwij hebben zich geplaatst voor de 1000 meter op de winterspelen in Zuid-Korea. Op de 1500 meter voor vrouwen ging het mis voor Olympisch kampioene Jorien van der Mors. Ze werd slechts vijfde. Irene Wust won de afstand voor Lotte van Beek en Marit Leenstra. Zij drieën rijden dan ook in Zuid-Korea. De Amerikaanse schrijfster Sue Grafton is overleden. Ze is vooral bekend door haar boeken over de vrouwelijke privédetective Kinsey Malone, die ook in het Nederlands zijn vertaald. Grafton schreef de boeken op alfabetische volgorde. Het eerste boek verscheen in 1982 onder de naam A is for Alibi. Haar laatste boek was getiteld Why is for Yesterday. Sue Grafton is 77 jaar geworden. Darter Michael van Gerwen heeft op de WK darts de halve finale bereikt... door zijn landgenoot Raymond van Barneveld te verslaan. In Londen werd het na een spannende wedstrijd 5-4 voor de regerend wereldkampioen. Die moet het in de halve finale opnemen tegen de Brit Rob Cross. Het weer vannacht regent het en het is een graad of 6.